Jeroen van Kam met het Journaal. Ruim 2000 jongens wisselen in een besloten wraakporno-netwerk... naaktfoto's uit van honderden Nederlandse meisjes. Dat met RTO Nieuws, dat undercover ging bij het netwerk. Het zou gaan om meer dan 30.000 afbeeldingen en video's... die gesorteerd zijn op naam en woonplaats. Uit het onderzoek van RTL blijkt dat foto's van minstens 400 Nederlandse meisjes... in het netwerk worden gedeeld. Het merendeel van de beelden zou zijn gemaakt door de meisjes zelf. RTL denkt dat een groot deel van hen waarschijnlijk minderjarig is. Het lijkt erop dat zorgverzekeraars de wet overtreden... door het surfgedrag van gebruikers te registreren en door te sturen naar Facebook. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens in reactie op het nieuws... dat veel zorgverzekeraars gebruik maken van een zogenoemde tracking pixel van Facebook. Die stuurt informatie over de bezoeker van de website door naar het sociale netwerk. De zorgverzekeraars Mensis en ONVZ en het Utrechtse Diakonessenhuis... lieten vandaag weten te stoppen met het gebruik van de tracker. Luchthaven Schiphol zet in de meivakantie 20% meer personeel in dan vorig jaar om lange rijen te voorkomen. Vorig jaar trof Schiphol ook extra maatregelen in de aanloop naar de meivakantie, maar desondanks stonden er toen lange wachtrijen. Tientallen mensen misten daardoor hun vlucht en KLM claimde miljoenen euro schadevergoeding. Een nieuwe CT-scanner moet het overbodig maken om laptops en vloeistoffen uit de handbagage te halen, waardoor vakantiegangers sneller door de controle kunnen komen. De verkenners die in Rotterdam onderzoeken welke coalitie mogelijk is na de raadsverkiezingen krijgen nog een week extra de tijd. Ze zijn optimistisch dat de impasse kan worden doorbroken. Collegevorming is ingewikkeld omdat sommige partijen hebben besloten niet met elkaar samen te werken. Ook zijn er door de versplintering in de raad minimaal vier partijen nodig voor meerderheid. Maar er wordt ook over coalities van vijf of zes partijen gesproken. Het weer vanuit het zuidoosten komen enkele stevige buien opzetten... met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.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 Uh, yeah, yeah. Okay, okay. Usher, usher, Let's go. Get a little VI, keep it down on the low key. Cause you know how it is. I saw the shorty, she was checking up for me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Oh, Conversation got heavy. She had me. Feel Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. That just ain't me. Hey, cause I know if I take that chance, she swears it's gonna lead.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 Maar zover is het nog lang niet. nee, het, is, het, het, duurt nog wel eventjes voordat dat nog wel gaat gebeuren. Maar van de week had ik iets op Facebook gezet. dat had alles te maken met een een of andere band waarbij er eentje uitgeknikkerd is. Ja, en eh, ik weet dat eh, Rotterdamse vrienden als eh, de Cosmic Carnival nu door het land heen trekken met een heel tournee aan Fleetwood Mac materiaal. Dus ik dacht, ach, Lindsey Buckingham mag helemaal opnieuw beginnen. En dus heeft hij bedacht van, ach, ik doe het wel zelf.